3 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een kabelbaan. Een gondel met waarschijnlijk elf mensen onder wie ook kinderen stortte de diepte in toen de kabel brak, terwijl het ding bijna op zijn hoogste punt was. De gondel kwam terecht in een stuk bos waar reddingswerkers er maar moeilijk bij kunnen. Volgens Italiaanse media zijn er negen mensen omgekomen. Twee kinderen zouden met een helikopter vervoerd zijn naar een ziekenhuis. Hoe die eraan toe zijn is niet duidelijk. In Congo in Afrika zijn door een vulkaanuitbarsting vijf mensen omgekomen. Veel mensen uit de miljoenenstad Goma in de buurt van de vulkaan moesten vluchten. Want het leek er even op dat de lavastroom naar de stad zou stromen. Maar honderden meters voor die stad kwam de stroom tot stilstand. De politie in Amsterdam heeft gisteravond een man van 40 in zijn been geschoten. Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk. Hij was op een geparkeerde politieauto geklommen en zwaaide met een mes. Toen hij daarop werd aangesproken rende hij op een van de agenten af en die schoot hem daarop in zijn been. Feyenoord heeft het felbegeerde ticket bemachtigd voor Europees voetbal. Tegen FC Utrecht kwamen ze al gauw 1-0 voor, zag commentator Richard van der Made. Het is een heerlijk doelpunt, kappen draaien en uiteindelijk die bal hoog binnenschieten. Buiten bereik van Ulslegel, de keeper van FC Utrecht. En ja, hij zit daar maar dik advocaat. Alle camera's zijn op hem gericht. Het is de laatste wedstrijd bij Feyenoord. Armen over elkaar. Het zal hem toch wel iets doen, denk ik. En dat klopte. Het werd uiteindelijk 2-0 en het laatste fluitsignaal betekende ook het einde van de loopbaan van Dick Advocaat als clubcoach na ruim 40 jaar. Emotioneel vluchtte hij meteen even de spelerstunnel in. De winst betekent voor Feyenoord dat ze volgend seizoen in de tweede ronde van een nieuw Europees toernooi instromen, de Conference League. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en schijnt de zon.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 Up in the sky. Oh, yes, I am. I done made it. I'm the world's greatest. I'm that little bit of hope. Yeah. Oh, oh, oh. When my back's against the wall. I could feel. I'm the world's greatest. I saw the light and let's start up in the Apollo. the at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. The was right there. I'm little bit of Ooh yeah. against the Locked doors. Now I can just walk. I'm the world's greatest. yeah. evening I'm all up in my feelings So call your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when we're loving it up I should say.